Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. Op rechtstreekse beelden is te zien dat op het centrale plein nog altijd barricades in brand staan. Maar ongeregeldheden zijn er niet. President Yanukovych verklaarde gisteravond dat hij met de oppositie in bestand is overeengekomen. En dat er onderhandelingen komen over beëindiging van het geweld. Zeker één leider van een oppositiebeweging bevestigt dat er een bestand is. Vandaag zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Polen in Kiev om met de regering te praten. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's met elkaar uit. En ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt met 4 miljard dollar aan cash en de rest in eigen aandelen. Twee jaar geleden nam Facebook-fotodienst Instagram over voor 1 miljard dollar. En voor Snapchat zou Facebook zo'n 3 miljard hebben betaald. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt en is ook in Nederland erg populair. Treinreizigers hebben ook vandaag nog last van problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot de avond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte gisteravond in de spits ontregeld doordat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. Bij een overval op een supermarkt in Roermond zijn schoten gelost. Tegen sluitingstijd kwamen gisteravond twee overvallers met bivakmutsen de winkel binnen en eisten geld. Ze bedreigden het personeel en losten een aantal schoten. Ze gingen er vandoor op een scooter. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Bij de overval in Roermond raakte niemand gewond. Het weer nog vandaag bewolkt en regen of motregen. In het oosten eerst nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden.